4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen is van start gegaan. De eerste voertuigen met Palestijnse gevangenen hebben Israëlische gevangenissen verlaten. In totaal worden de komende uren bijna 500 Palestijnen vrijgelaten... in ruil voor de Israëlische militair Gilad Shalit. Over twee maanden komen nog eens ruim 500 gevangenen vrij. Het Israëlische Hoge Rechtshof ging een paar uur geleden akkoord met de ruil... Nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen door Palestijnen hadden petities ingediend om de ruil uit te stellen. Ze vinden dat er geen Palestijnse terroristen mogen worden vrijgelaten. Het Hoge Rechtshof wees die verzoeken af. Topman Courgeon van Air France KLM stapt op. Details over zijn terugtreden zijn niet bekendgemaakt, maar dat komt niet onverwacht. De maatschappij kampt met tegenvallende resultaten... en Courgeon had volgens Franse media een conflict met bestuursvoorzitter Spinetta... Die krijgt nu samen met oud-KLM-topman Van Wijk tijdelijk de leiding over het bedrijf. Na een herstructurering moet in 2013 de opvolger van Courchon aan de slag gaan. Wie dat wordt is gisteren ook bekendgemaakt, de Fransman de Juniac. Hij was onder meer chefstaf van IMF-topvrouw Lagarde... toen zij in Frankrijk minister van Financiën was. In Australië is de World Solar Challenge weer verder gegaan. De race met wagens die rijden op zonne-energie was gisteren stilgelegd vanwege bosbranden, zo'n duizend kilometer ten zuiden van de stad Darwin. Alle teams zijn gestart vanaf de plek waar ze gisteren waren gestopt. Wel moesten de wagens een tijd lang met aangepaste snelheid door de dichte rook rijden, doordat in de berm nog verschillende brandjes woeden. De World Solar Challenge wordt eens in de twee jaar verreden. Dit jaar doen twee Nederlandse teams mee aan de race door Australië. Het weer, vannacht regen, een graad of 10. Overdag kleurt het, klaart het in de middag vanuit het noordwesten wat op. Dan wordt het 13 graden en aan zee staat dan een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codet. Een hele goede morgen. Zometeen muziek in, deze, ja, in dit uur. Muziekuur tot half zes gaan we veel muziek draaien. Onder andere straks Bluff en Eliades Ochoa.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 somebody I don't know? Are we really who we used to be? Am I really who I was? Van zijn album Ashes and Fire, Lucky Now van Ryan Adams. Het is een productieve singer-songwriter uit de Verenigde Staten. Meer dan 10 albums in 11 jaar gemaakt. Plus een paar albums die zijn geweigerd door de platenmaatschappij. Hij komt dus uit North Carolina, deze Ryan Adams. En hij schrijft ook gedichten en produceert onder andere voor Willie Nelson. Adams komt op 4 november naar Nederland voor een optreden in Breda in het Chassé Theater.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 Het gaat over iemand die op dat moment geen geld heeft... en zijn buren en vrienden zitten in hetzelfde schuitje. Daarvoor hoorde je ook nog Bluff en Eliades Ochoa en Hemingway... in plaat uit 2006. Straks eh, De Nachtgedachte, een vertaling van een Engelse songtekst naar het Nederlands. Maar is nu Us and Our Daughters. Dit is Does Anybody Know? How does an ocean become two rivers? How does a mountain become a canyon? How do lovers split through? How does one suddenly become two? Does anybody know I keep how to hold love close? Closer than your heart, so nothing can break it apart. Oh no. Does anybody know? How does it glance turns as you glance to the Gary Rafferty, City to City uit 1978. Begin dit jaar overleed Gary aan een leveraandoening waarmee hij al lang kampte. En naar aanleiding van zijn eh, overlijden kwam de 3-cd-box Collected uit... met erop 54 nummers, waaronder ook City to City. Het was ook de titel van zijn tweede soloalbum dat zeer succesvol was. En naast de gelijknamige single van het album werd ook Baker Street een eh, hit. Zometeen De Nachtgedachte, een vertaling van een Engelse songtekst naar het Nederlands. Maar eerst Roxy Music, dit is More Than This. In de nacht op één van deze dinsdag 18 oktober hoorde je Roxy Music and More Than This uit 1982. Dan de nachtgedachte, een eh, stukje vertaling van een songtekst van het Engels naar het Nederlands. En de plaat die vandaag uitgekozen is, is een plaat uit 2003. Ik zal ten onder gaan met dit schip. Ik zal mezelf niet overgeven. Er zal geen witte vlag boven mijn deur hangen. Ik ben verliefd en zal dat altijd blijven. Dit is Dido en The White Flag. destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I Emerald Drifters in de nacht op een met Little Boy. de de Robert Cray Band en Don't Be Afraid of the Dark uit 1988. En de nachtgedachte deze nacht. Dat was een vertaling van het Engels naar het Nederlands. Een klein stukje eruit, een passage uit het nummer van Dido, White Flag. Het is een van de weinige bands in de popgeschiedenis die... Eh, ja, roots heeft eh, met, met indianen. Ja. Redbone, de band, daar heb ik het over. Die profileert zich als een indiaanse band. De naam is de Indiaanse slang voor halfbloed. Dit is Redbone met Come and Get Your Love uit 1974. special happened today. there's so many things to do. So many people I need to talk to. And they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. I got green lights all the way. ain't trying to stop me. No traffic jam late. Thank my stars for every green. You have no idea what it means. No, no. Well, to a man. of anything that I've done really makes that much difference. Well, I hope it has for some. Mm-hmm. Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. traffic Chevrolet. Well, I was driving over the moon oh, I, in my. als je dit zo hoort, dan zou je denken... ja, dit is gewoon oude soul uit de jaren 70, maar niets is minder waar. Het is eh, nog best wel redelijk vers. Het is eh, van zijn laatste album Good Things. Ik heb het over Allo Black. En dit was zijn single Green Lights. Hij eh, geeft komende week een optreden in L.A., want hij woont ook in Amerika. Dus dat is wel logisch dat het allemaal naast de deur is. Maar volgend jaar dan gaat hij toch wel een flinke reis maken, deze man. Hij heeft een tour gepland in Australië, de Good Things Tour. 2012 gaat plaatsvinden in Australië. Daar zal hij dus gaan toeren langs een paar grote steden. En daarvoor zat ik nog Redbone en Come and Get Your Love. En dit is Spandau Ballet. stay deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Mm-hmm. Won't you forget? Welcome, love, we once knew. open up your eyes. gone astray deep in her go. I went away just when you needed me so. You won't regret. I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love. Jamie Cullum en Everlasting Love hier in De Nacht op 1. Plaat uit 2004, daarvoor zat ook nog Spendo Ballet en Only When You Leave. Afgelopen avond eh, heeft hij een optreden gegeven in eh, Rotterdam. En als het goed is, ligt hij nu in een hotel waarschijnlijk. In onze havenstad, heerlijk te rusten. Of misschien wel in onze hoofdstad. Ik heb het over Lenny Kravitz. Zijn eh, album Black and White America bracht hij begin het jaar uit. En eh, gisteravond heeft hij dus een optreden in Hooi gegeven. En als ik zo de recensies al lees die al eh, geplaatst zijn... dan was dat een heel leuk optreden waar oud en nieuw werk door elkaar heen zat. Over oud werk gesproken laten we zijn plaat van 1991, uit 1991 opzetten. Het was de ultieme poging om zijn relatie met Lisa Bonet... met wie hij een dochter heeft, Zoe, te redden. Maar dit open einde is uiteindelijk gesloten. Ze zijn nu goede vrienden. Dit is It Ain't Over, Till It's Over. Lenny Kravitz. Tot zometeen na het nieuws van 5 uur met Martijn van Beek.